door negens met het NOS-journaal. Er is een woord voor een nieuwe tweejarige CO e in de schoonmaakbranche. De schoonmakers en werkgevers zijn het gisteravond eens geworden over een loonsverhoging van bijna 5%, betere opleidingen, regelmatige werkdrukmetingen en meer zekerheid voor uitzendkrachten. Aan het principeakkoord ging een staking vooraf die op 2 januari begon. De stakende schoonmakers mogen zich de komende dag uitspreken over het resultaat. De werkgevers zijn enthousiast over het voorstel... En ook de weggevers moeten nog stemmen over het principeakkoord en dat doen ze volgende week. De politie heeft in Lelystad een man van 42 opgepakt die verdacht wordt van internationale drugshandel via internet. Volgens de Amerikaanse autoriteiten kan de Nederlander worden beschouwd als de leider van de groep. Wereldwijd zijn in verschillende landen 15 verdachten gearresteerd. De bende verkocht via een website allerlei soorten drugs zoals hash, paddo's, LSD en ecstasy. Van 2007 tot 2009 zijn meer dan 5000 orders verwerkt uit ruim 30 landen met een waarde van meer dan 1 miljoen dollar. Egbert Deriks en Gerard van Mazakkers hebben de Annie M.G. Schmid prijs gekregen voor hun lied Zomaar Onverwacht komt uit de laatste theatershow van Gerard van Maasakkers, Lijflied. Daarin bezingt van Maasakkers een alledaags moment met een verloren geliefde dat hem is bijgebleven. Een verrassend subtiel lied waar je steeds weer nieuwe kanten aan ontdekt, zegt de jury. Deriks en Van Maasakkers kregen de prijs in het De Lamar Theater in Amsterdam uit handen van Janine van den Ende onderscheiding voor het beste lied bestaat uit een bronzen borstbeeld van Annie M.G. Schmid en 3500 euro. De prijs ging eerder naar onder andere Brigitte Kaandorp, Maarten van Roosraal, Harry Jekkers en Bram Vermeulen.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 There is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. Jump on the stage, cause we going crazy myself in one of them gorgeous ladies. Yeah, there is no need to be hacking shady. Come on, baby. Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amaze me. Got me off the hook and nothing else don't phase me. Can you be my one and only sunshine lady? No, if not, maybe. Hey, baby.